een Klomp met het NOS-journaal. Nederland heeft vorig jaar voor een recordbedrag aan landbouwgoederen geëxporteerd. De export leverde ruim 122 miljard euro op. Ruim 17 meer dan in 2021. Dat melden het CBS en de Wageningen Universiteit. Eieren, melk, vlees, groenten en bloemen waren vorig jaar een stuk duurder. Boeren en tuinders hebben de gestegen kosten voor bijvoorbeeld voer en energie doorberekend in de prijzen. Zuivel en eieren werden het meest verkocht in het buitenland. De meeste Nederlandse landbouwproducten gaan naar Duitsland. De verdachte van de dodelijke schietpartij afgelopen weekend in de Amerikaanse staat Californië... had in zijn huis honderden kogels en een geweer liggen. Waarschijnlijk maakte hij zelf ook geluiddempers, heeft de politie gezegd. De man van 72 werd gisteren doodgevonden in een busje. Het dodental van de schietpartij in de dansclub in de plaats Monterey Park is opgelopen naar 11. Een van de mensen die gewond in het ziekenhuis lag is overleden. Bijna alle slachtoffers zijn 60 jaar of ouder. Over het motief van de dader is nog niks bekend. In een appartement in Frankrijk is het lichaam gevonden van een 85-jarige Nederlandse man. De man was al een half jaar overleden. De burgemeester van de gemeente waar de man woonde zegt tegen een lokale krant... dat hij bijna nooit uit zijn appartement kwam... Twee weken geleden liet de gemeente de hulpdiensten kijken. Toen werd het lichaam van de man gevonden in bed. De voortvluchtige schutter uit Zwijndrecht staat nu ook internationaal gesignaleerd. De auto waarmee hij er zaterdag vandoor ging is afgelopen nacht teruggevonden... vlakbij het winkelcentrum waar de beschieting was. De 49-jarige verdachte schoot een vrouw van 66 dood op een parkeerplaats bij het winkelcentrum.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 and they're in the end, it's like You thought you'd made the grade, all you made will start to fade. We threw it in the fire, it's better that it not be made. You just together, didn't seem to have the heart. coming off now, knew that starting gun for everything you've ever done. You took part in the race, disappeared without a trace. You thought you'd set the bar. I never tried to work it out. We just lit the fire, and now you wanna put it out.